Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten zitten meer dan een half miljoen mensen zonder stroom... door sneeuwstormen en extreme kou. Het slechte weer leidt vooral in het zuiden van de Verenigde Staten tot overlast... doordat bijvoorbeeld bomen op elektriciteitskabels zijn gevallen. Door het winterse weer is in onder meer Texas, Alabama en New York de noodtoestand afgekondigd. De gevoelstemperatuur is in sommige gebieden zo'n min 40 graden. De burgemeester van Middelburg heeft namens het hele gemeentebestuur excuses aangeboden aan de Joodse gemeenschap. In een onderzoek dat vorig jaar verscheen komt naar voren dat de huizen en bezittingen van Joodse Middelburgers in de Tweede Wereldoorlog stap voor stap werden afgenomen. Tijdens de Zeeuwse Holocaustherdenking zei de burgemeester dat het rechtsherstel na de oorlog kil en formalistisch was... met amper erkenning voor het emotionele onherstelbare verlies. Bij de nationale herdenking in Amsterdam trokken sprekers vergelijkingen... tussen wat er in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog gebeurde... en de onverdraagzaamheid en haat die ze nu terugzien in de samenleving. Zo zei de voorzitter van het Auschwitz-comité... dat het alleen nog lijkt te gaan om het recht van de sterkste... en dat er geen plaats is voor verbinding. D66, VVD en CDA presenteren hoogstwaarschijnlijk vrijdag een coalitieakkoord. Vandaag zou volgens Haagse bronnen het financiële plaatje zo goed als rondkomen. Als dat allemaal doorgaat, zal het minderheidskabinet mogelijk op maandag 23 februari door de koning worden beëdigd. Voetbal in de Eredivisie heeft Fortuna Sittard uit met 2-1 gewonnen van FC Groningen. De Limburgers stijgen daardoor naar de negende plek. Groningen zakt naar plaats 6. Eerder vanmiddag won AZ uit bij Telstar met 1-0. Het weer, Vanavond blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot min 3 graden. Morgen begint bewolkt. Aan de oostgrenzen is er kans op sneeuw. Daarom geldt morgen in het noordoosten code geel vanwege kans op gladheid.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 Het ging anders dan we dachten. Wie verwacht er ook dat er alles blijft zoals maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen en ook de dingen die we zien. In alle landen waar we wonen en de dochters en de zonen. Elke ochtend naast de bed. gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een avondsoep zonder meer. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers. Die me wijzen op mezelf. Het ging sneller dan we verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn. Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan om die plek bij het gat Make love. she might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass. Don't even bother unless you got that thing she likes. Ooh, I hope she's going home with me tonight.